een Klomp met het NOS-journaal. In Manchester in Engeland zijn inwoners begonnen met het opruimen van de ravage die is ontstaan na hevige overstromingen. In de regio is het water weer wat gezakt. Minister Truss van Milieu zei dat de regering gaat kijken of de waterkeringen en dijken nog in orde zijn, omdat die zwaar op de proef worden gesteld. De Britse premier Cameron stuurt extra militairen en agenten naar de overstromingsgebieden in Noord-Engeland, Schotland en Wales. Hij noemde de zware regenval ongekend. Cameron brengt morgen bezoek aan het gebied waar ruim 3500 huizen worden bedreigd door het water. Nederland is te laks in de aanpak van de illegale puppyhandel, zegt de Vlaamse minister van Dierenwelzijn. Vlaanderen heeft de regels voor de handel in puppies aangescherpt, maar is bang dat er via Nederland alsnog zieke hondjes naar België komen. Het zou gaan om dieren die in Oost-Europa worden gefokt, waarna er in Brabant wordt geknoeid met inentingen en hondenpaspoorten. Staatssecretaris Van Dam zegt in reactie dat Nederland de illegale handel wel aanpakt, maar dat hij altijd wil overleggen met zijn Belgische collega. Een van de daders van de aanslagen in Parijs is begraven. Voor zover bekend is zelfmoordterrorist Sami Amimour de eerste van de acht omgekomen jihadisten van de aanslagen die is begraven. De andere zeven lichamen zijn nog steeds voor onderzoek in het Forensisch Instituut in Parijs. Twee andere daders zijn nog voortvluchtig. Een spookrijder heeft op de snelweg tussen Breda en Antwerpen verschillende ongelukken veroorzaakt. In België zijn er bij drie mensen lichtgewond geraakt, onder wie de spookrijder zelf. Dat was een Nederlandse man van 83 jaar. Volgens de Verkeersinformatiedienst heeft hij 10 kilometer lang op de verkeerde weghelft gereden. De Belgische politie heeft de man opgevangen. Het weer, vannacht opklaringen en het koelt in het zuiden af tot een graad of 5.